Die vinden dat de winkeltijdenwet vaak wordt misbruikt... Door bepaalde gebieden als toeristisch aan te merken mogen de winkels daar ook op zondag open. De handtekeningen worden morgen aangeboden aan de Vaste Kamercommissie voor Economische Zaken. Minister Kramer van Milieu wil dat er een eind komt aan het kappen van oerwoud voor landbouwgrond. Door het kappen sterven steeds meer plant- en diersoorten uit, zei Kramer voor de Club van Rome. Die milieuorganisatie houdt zijn jaarlijkse vergadering in Amsterdam. Volgens Kramer moet het tekort aan voedsel in de wereld niet worden opgelost door uitbreiding van landbouwgrond, maar door efficiëntere landbouwmethoden. Omdat een zeer groot deel van de grond gebruikt wordt voor vleesproductie, moeten mensen volgens Kramer ook minder vlees gaan eten. ING wil nog dit jaar een groot deel van zijn staatssteun terugbetalen. Het gaat om 5 miljard, de helft van het totale bedrag dat ING van de staat heeft geleend. Verder werd bevestigd dat de bank- en verzekeringsactiviteiten van ING worden gesplitst. ING wil zo de onzekerheid wegnemen die is ontstaan door de economische crisis. De voorspelling dat de wereld in december 2012 vergaat is gebaseerd op een rekenfout. Dat zeggen onderzoekers in het tijdschrift Natuurwetenschap en Techniek. Volgens sommige mensen loopt de Maya-kalender af in 2012. Wat zou betekenen dat de wereld dan vergaat. Maar uit nieuw onderzoek blijkt dat de kalender van de Maya's langer doorloopt, tot het jaar 2220. Dus als de wereld al vergaat, dan pas twee eeuwen later, zeggen de onderzoekers.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 And van Zandvoort, op 106.9 CFFM van ZFM.